9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Moskou dreigt met militair-technische stappen als de VS weer kernraketten gaan ontwikkelen in strijd met een verdrag uit 1987. Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van president Trump, te horen gekregen op bezoek in het Kremlin. Dit weekend liet de Amerikaanse president weten dat de Verenigde Staten zich uit het INF-kernrakettenverdrag uit 1987 willen terugtrekken. Vanavond spreekt Bolton nog met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Morgen maakt hij zijn opwachting bij Poetin, die een gedetailleerde uitleg eist van de woorden van Trump. De onderzoeken naar uitkeringsfraude die gemeenten en de sociale verzekeringsbanken uitvoeren in Turkije zijn illegaal. Dat zegt een prominente parlementariër van de AK-partij tegen Nieuwsuur. Hij wil aangifte doen tegen de onderzoekers. De afgelopen twee jaar zijn ruim 600 onderzoeken gestart tegen Turkse Nederlanders die hier een uitkering aanvragen, maar een tweede huis in Turkije hebben. Het gaat om 17 miljoen euro aan vermogen dat niet is gemeld. Supermarkten hebben het afgelopen jaar honderdduizenden euro schade geleden door fraude met giftcards. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, CBL, werden die gedupeerde supermarkten steeds door een onbekende man gebeld die met een smoes de codes op die giftcards weet te bemachtigen. Met die code kan de kaart verzilverd worden, zegt het CBL. De oplichter is al langer dan een jaar actief, maar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is er nog niet in geslaagd zijn identiteit te achterhalen. De politie neemt maatregelen tegen agenten die afgelopen weekend hun politieauto hebben gebruikt als taxi. Studenten die op stap waren in Emmen werden met loeiende sirenes en op hoge snelheid naar huis gebracht. Een van de jongeren maakte er een filmpje van en zette dat op internet. Een woordvoerder van de politie zegt dat het geen gewoonte is om een politieauto als taxi te gebruiken en dat er nu een gesprek met de agenten gevoerd gaat worden. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 4. Morgen is het bewolkt en dan waait er een stevige noordwestenwind. Ook kan er wat regen vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. Woensdag ook bewolking en kans op regen.